Het was de eerste keer dat agenten een gebied doorzochten sinds eerder deze week een bos in Limburg werd uitgekampt. Waarom vandaag bij het ecoduct werd gezocht is niet bekendgemaakt. Ook bij Doorn heeft de politie weer een stuk bos doorzocht. agenten hadden prikstokken bij zich, maar ook hier werd niets gevonden. Het speurwerk vandaag van zo'n 200 vrijwilligers bij recreatiegebied het Doornse Gat heeft ook niets opgeleverd. In Hoedekenskerken in Zeeland is een giftige Afrikaanse cobra ontsnapt uit een huis. De eigenaar heeft zelf de politie gewaarschuwd. Eén beet van het dier kan al dodelijk zijn. Een medewerker van het Rotterdamse havenziekenhuis is met tegengif onderweg naar het Zeeuwse dorp. De politie heeft slangenexperts gevraagd om de speurtocht naar de Cobra te begeleiden. De zeekadetten in Delfzijl zijn ernstig gedupeerd door metaaldieven. Die braken een loods open waar de reserveonderdelen liggen van het korpsschip. Ze hebben bronzen en koperen onderdelen meegenomen. Het schip, een oude mijnenveger van de marine, is 50 jaar oud. De onderdelen moeten speciaal voor het schip worden gemaakt en dat is een kostbare aangelegenheid. Richard Branson, de eigenaar van luchtvaartmaatschappij Virgin, gaat morgen als stewardess champagne serveren bij concurrent Air Asia Hij heeft een weddenschap verloren van de baas van Air Asia. Beide sponsoren een Formule 1-team en dachten dat hun team in 2010 boven het andere zou eindigen. Branson gaat morgen in een vrouwenuniform van Air Asia mee op de vlucht van Perth in Australië naar Kuala Lumpur in Maleisië. Branson heeft via Twitter laten weten dat hij zijn benen inmiddels heeft geschoren.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 Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje mix van dance en R&B. En de tweede en derde uurtje zijn van iemand minder onze eigen resident DJ Mauzo. Twee uur lang met zijn Global House Vibes. Als opening horen we Zandvoortse talent en resident DJ van The Escape. DJ Raimundo met I Got The Music. En dat was een uh, promootje van het uh, eh, IDI e e van 2012. Eh, Terwijl het Amsterdam Dance Event. Komen nu weer een hoop lekkere muziek afgezet met een beetje show.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 Met Shining Star. En daarvoor Baker Maat met Vandaag. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De reality show, Keeping Up with the Kardashians, gaat binnenkort van start. Maar uh, Kanye West zal daar niet in te zien zijn. Althans, dat zegt hij zelf. Hij wil namelijk absoluut niet meewerken aan de reality show. En Kim zegt dat het niet waar is en dat hij werkverplichtingen heeft. Maar het schijnt dat uh, team heeft geadviseerd om het niet te doen. Hè. Het zou namelijk slecht zijn voor zijn imago en het merk uh, Het was wel, hij was wel eerder te zien in de show en het was volgens een bron alleen maar om Kim voor zich te winnen. En nu heeft hij iets van laat maar, want ja, het is wel een beetje privé. Het is natuurlijk wel een beetje gespeeld, maar ja, toch beetje je privé komt naar buiten. En dat, eh, ja, dat kan je nog wel eens schaden. CFM Zandvoort door met muziek. Zometeen de laatste vergeten van David Guetta, Nio en Akon. Ze zijn samen de studio ingedoken. Maar hier is die Death Samen met Pharrell Williams met Get Lucky. ends with What keeps the planet spinning? Uh, the force from the beginning. Take Me Higher. Het zijn uh, eh, mix, moet ik zeggen. Op saxofoon. En daarvoor je David Guetta. Neo en Acom met Play Hard. De Albert Neve remix. En daarvoor hoor je Death Punk. Samen met uh, Pharrell Williams met Get Lucky. TWM Zandvoort. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal plaatsvinden vanavond. Terwijl de party update. Zoals altijd beginnen we even met eh, Brainwash. In de Escape in Amsterdam. Vandaag 27 april. Met onze eigen Zandvoortse Raymundo. De man die ook als opening hoort. Hij doet het vanavond samen met Joshua Walter, Mike Scott, MC Prime. Begint allemaal om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En de race 16 euro. Voor de feestje Brainwash moet je dus zijn in Escape in Amsterdam. En vanavond in eh, de Heineken Musical. Het is al uitverkocht, maar misschien dat je kaartjes hebt. We hebben vanavond I'm Hardwell, de kick-off World Tour. Hij begint eh, ja, vanavond aan zijn World Tour. En die begint dan gewoon keihard in Nederland, zijn eigen landje. Begint al om 10 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Hardwell, en hij doet het samen met Danny. Vanavond dus in de Heineken Musical. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. Iedere zaterdagavond begint om middernacht. duurt tot 5 uur in de ochtend. Die intree 10 uur aan de deur. 10 euro aan de deur. Niet 10 uur, maar 10 euro aan de deur. Wat kan je verwachten? Hip-hop en RB. Met onder andere DJ Prime, Cream en Flava. Vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vanavond in de Parma. We all love 80s, 90s en zeros. Begint om 11 uur, duurt het 4 uur in de ochtend. De intree 15 eh, euro aan de deur. En voor meer info, check even unomodo.nl. Daar vind je al die informatie over de farmen En het feestje die all of 80s, 90s en zeros. En wie de DJ's zijn, ik heb geen idee. Waarschijnlijk gewoon de vaste resident DJ's. En vanavond in Paradiso, Major Laser. Is inmiddels allemaal al begonnen. Begon om half acht vanavond. Intree 18 euro. En het voorprogramma was eh, Cashmere Cat. En Major Laser is, eh, ja, is als het goed is nu nog bezig. Ik weet niet tot hoe lang nog, maar het is uitverkocht. Dus uh, hè, ik zou er niet naartoe gaan, want voor je het weet... dan kom je bij de deur en dan <laughs> gaat het net allemaal sluiten. En vanavond in de Sand, Jamrock, Dancehall versus Hip-Hop. Met DJ Ja, DJ D-Train, Carper Shot Sound... Makaal X, DJ Jendo, DJ Wax Friend, Super Kid en Kelly Boy. Vanavond dus in de Sam in Amsterdam. Jamrock, Dancehall versus Hip-Hop en intrace 15 euro. En de grotere feestjes, ja, die beginnen allemaal morgenavond, hè. Want eh, morgenavond eh, en maandagavond en dinsdag natuurlijk hebben we Queen's eh, Day. Dus alle feestjes voor de komende dagen is ja, allemaal met de troonopvolging. Oftewel Willem-Alexander die koning gaat worden. Maar voor vanavond niet zoveel uh, met de niet heel bekend. In ieder geval niet in Amsterdam. Maar vanavond wel in de, eh, de Stalker in Haarlem. Haarlems Verzet. Begint om 11 uur, doet het 5 uur in de ochtend. Wat kan je allemaal verwachten? Francesco, Rubastili, Live, Artie, Mark McTavish, Miss Poes, Sebastian Merz, Anti-Kinky, Witte Lefonka en eh, Charlotte Michel. Vanavond dus in de Stalker. Haarlems Verzet. En als je het toch niets te doen hebt, vanavond uh, trouwens in de Masilo in Rotterdam. Is nog niet uitverkocht. Begint om 11 uur, duurt tot 7 uur in de ochtend. Morgenochtend het feestje Crazy Sexy Cool. Iedereen 17,50 euro. Dan krijg je Brian Dalton, Delivio Reven en natuurlijk Aaron Gill, Leroy Staal, Lucian Ford, Lafuente, Fuente, Pata Gonzalez en MC Chen en Jazz van D. En de MC is uh, eh, MC. En in de andere zaal hebben Rudy Lima, Ian S, Andy Foreman en nog veel meer. Vanavond dus Crazy Sexy Cool in de Maasilo in Rotterdam. Begint allemaal om 11 uur. Duurt tot 7 uur in de ochtend. De intrace 17,50 euro. En het laatste feestje. Waar niet eens een taxi voor nodig hebt. Hier aan de overkant. In de Club Exposure. Hypnotize at the Beach. De afterparty. Begint allemaal om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace eh, 15 euro. En dat krijg je voor die 15 euro. Alberto Valentini. Mark Sims. Knijver en en Artento Divini. En het is allemaal eh, hosted bij MC Lau E. Vanavond dus hier aan de overkant in Club Exposure. Hypnotize at the Beach, after party En tot zover ook de feestjes. Terug naar de muziek. Justin Timberlake en Jay-Z met Suit and Tie. Can I show you show you a few things. Wait a minute. You ready, JT? I can't wait till I get you all so good looking.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 Read the books and the course. Yeah. And even when you think nobody cares, you gotta believe it gets better. And my life just won't brighten up. You got nothing left in your body. yeah. CFM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Voor het laatste geniet van Dave Curtis en Boris Rodboy. Het Make Some Noise, daarvoor Matka. Tezamen Kelly Roldop met One Life. En ook nog muziek van Justin Timberlake. Samen Jay-Z en Suit and Tie. Iedere zaterdagavond heb ik eens eh, de 10 beste platen van de dansvloer. De 10 meest populaire platen van de dansvloer, moet ik zeggen. En op 10 deze week Disclosure, featuring Aluna George met White Nose. Op 9 DJ Dan en Look Back met Nothing But A Party. Op 8 Krasi Pizza My Lips. Op 7 Gonzak met rockband. Op 6 Criminal Vice met Song 2. Op 5 deze week Gary Chaos Sex Power 2K13. En op 4 Raw Silk en Frederico Scavo met Do It To The Music. Op 3 deze week Jerome Robbins, Hysteric Ego en Krusty Beats met One Love 2013. Op 2 deze week Barbara Tucker en The Cube Guys met I Wanna Dance With Somebody. En nummer 1, de meest populaire plaat van de dansgroep, is Breach met Jack, TVM Zandvoort. Door met muziek, op daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Funky Truckers en Grayson P met Clap Your Hands. maar niemand wil het horen Loop langs de thuis van mijn ex Het liefst ben ik me daar met die gedachten, mama gek dus ik oude taxi aan Zie me ingevallen, wangen in de spiegel Bij de laatste tijd te hard gegaan Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Omringd door chicks die willen hangen voor de fame Hangen voor de fame Krioelen net als fucking slangen om me heen Tranen naar beneden Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Je zei je hart was gebroken toch? Daarom gaf ik jou de mijne Ik had hem voor mezelf gehouden toch? Als ik wist dat jij ermee zou verdwijnen Nu loop ik rond in een leeg huis Alleen de spiegel die me aankijkt Zwart gat in mijn ziel die me leegzuigt Wat de stad naar de stilte weer eens aanrijdt. Volle trots, mijn borst verraad Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet Maar toch, elke stap vooruit Is gerelateerd aan jou, dat wist je niet Vergis je niet, ik heb al bad bitches hero En elke nacht misschien wel één Want ik ben een sukkel voor de liefde Koning in de disco, Omringd door chicks die willen hangen voor de fame Hangen voor de fame Kriolen net als fucking slangen om me heen Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde Koning in de disco, sukkel voor de liefde De nachten worden langer, voel alles glippen uit mijn handen. Weer hetzelfde liedje en ik hoor niks anders. Eén keer voordat de zon opkomt. De nachten worden langer, op mezelf in de ruimte vol mensen. Omring door chicks die willen hangen voor de fame, hangen voor de fame net als fucking slangen om me heen Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame Het is eigenlijk ook niet zo vreemd Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek Nederlands talent, de Opposites met hun laatste verschijning Sukkel voor de Liefde. En daarvoor de Funky Truckers Samen met Grayson P. met Clap Your Hands. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en we zijn nog bij het tot aan middernacht. Zometeen na de break, twee uur lang de Global Housewives met DJ Mouse. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan voor dit uur. Major Lazer, een nieuwe plaat gemaakt. Samen met Tiga, Bruno Mars en Mystique. Het plaatje heet de eh, Bubble Butt. Maar is die Mark Funk met Sanity 2013. Ik zeg tot zometeen na de break. hang up when the snow chest by the end of the night. My knees and your chest fuck me all like me in a cardiac arrest. Let me come, let me come. Come and know you are the best. Who's bad? Memo wine pan your cock. Tick tock, tick. Right round the clock. Beat it, beat it, beat it back. Let me show you what my got. I ain't Snoop Dogg, but my drop it like that. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got it. Okay, open up your bubble gum, let me see your bumper. The booty so smooth, can't believe it's not butter. I go in from under, she wetter than the surfer. I eat the pussy fast, I'm about to start burping. I burp burp and relick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. <laughs> Nipple tick, clit, lick a ball like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my dick. Or Why you tripping? I'm a crazy individual. N never do minimum. Drive Benz, Billy too. Damn bitch, talk much. I don't want interviews. Ha. I'm trying to get into you. Then make you my enemy. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass and need a 3D. Bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt, bubble bubble bubble butt, bubble butt bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a. ZFM.